Burgemeesters willen eerst weten hoe de avondklok er precies uit gaat zien en of het werkt. Ik ben wel heel erg benieuwd wat op tafel komt liggen en vooral ook wat van tijdstippen, welke uitzonderingen gaan eh, gelden en wellicht ook andere maatregelen die daarbij eh, horen. Dan, dan kun je eigenlijk pas echt definitief gaan beoordelen of er iets is. De belangrijkste vraag moet echter wel nog steeds beantwoord worden gaat het helpen. Morgenmiddag is er weer een persconferentie. Dan krijgen we dus waarschijnlijk te horen dat je straks tussen 8 uur s avonds en 4 uur s'nachts niet naar buiten mag zonder geldige reden. Het kabinet wil die strenge maatregel invoeren omdat ze bang zijn voor een derde golf vanwege de Britse coronavariant. In de VS is een vrouw van 22 opgepakt omdat ze de laptop van democraat Nancy Pelosi zou hebben gestolen. Gebeurde tijdens de bestorming van het Capitool twee weken geleden. De FBI zag op videobeelden hoe de vrouw het ding meenam. Volgens haar ex-vriend wilde ze de laptop verkopen aan de Russische geheime dienst. In Brabant is een man van 37 van de weg geplukt die ruim een miljoen euro in zijn auto had liggen. Hij wordt verdacht van witwassen en zit vast. Het is niet duidelijk hoe hij aan al het geld kwam en waarvoor hij het wilde gebruiken. En DJ Jorda uit Ermelo kan zomaar eens wereldberoemd worden in Brazilië. Heeft te maken met de clip van deze track. Jorda, of Jordi zoals hij eigenlijk heet, nam een track op met een Braziliaanse zanger. Sinds gisteravond staat hij ineens op een superpopulair muziekkanaal op YouTube, Concilla. Een Latin-kanaal met 63 miljoen abonnees. Dat is lekker, zegt hij tegen Omroep Gelderland. Ja, dat is, dat is natuurlijk maar afwachten hoe de mensen het vinden. Maar ik verwacht wel dat het, eh, dat het goed gaat komen. U hebt nog geen nieuwe sportwagen uitgekocht? Nee, nog niet, nog niet. Ja, moet hij ook nog even wat views voor sparen. Die clip is nu zo'n 35.000 keer bekeken. Het weer. Vanavond en vannacht is het bewolkt met af en toe regen. Morgen opnieuw grijs en regenachtig. Het wordt zo'n 10 graden. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Wijnand Zwaan van de ANWB.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 De rubriek Sterren van Toen en de cover van de week. Country Girl is de opener van dit tweede uur met Jonathan Len als vertolker. van de maand. Ook Unbreakable Heart, evenals haar eerder gedraaide top 10 hit Every Little Girl, stamt uit 1993. Bij mijn weten nam Carleen in 2014 haar laatste album op... en daar vinden we het fraaie Poor Old Heartsick Me op terug. is het favoriete album van de maand. In oktober vorig jaar verscheen Cut and Grass Volume 1. Samen met een selectie van de beste muzikanten kregen we mix uit het oeuvre van Sturgill Simpson in bluegrass-stijl. Inmiddels is volume 2 verschenen en daar vinden we Welcome to Earth op terug. welcome to Earth. may not be my last, but you'll always be my first. Wish I'd done this ten years ago. How could I know? How could I know? makes it worse so easy. I've been told to measure me But when I hold you. Treasure each moment I spend on this earth under heaven above. Grandfather always said God was a fisherman, and now I know the reason why. 26 jaar oude Morgan Wallen scoorde met Whiskey Glasses zijn tweede nummer 1 hit. De song werd maar liefst 125 miljoen keer gestreamd. Nummer 1 Country Hit. Pour me, pour me another drink Cause I don't wanna feel a thing no more, hell now. I just wanna sip it till the pain wears off up, fill them up, fill them up. Cause if she ain't ever coming back, light them up, light them up, light them up, light them up. Knock them back, knock them back, knock them back, knock them back. Fill them up, fill them up, fill them up, fill them up. Cause if she ain't cover van deze week. Ierse zangeres Sabrina Fallon met haar versie van Loretta Lynn's Coal Miner's Daughter. Engelse Billy Ray Cyrus samen met Shooter Jennings, de zoon van Weile, Waylon Jennings en Jesse Coulter. Leaves are falling just like amber In colors red and gold they set us on fire burning just like a moonbeam in our eyes.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 Ed Bruce, de zanger en songwriter die zijn start kreeg tijdens het rockabilly-tijdperk van Sun Records... en vervolgens een lange reeks country hits schreef of opnam... stierf onlangs een natuurlijke dood in Clarkfield, Tennessee. Bruce hield zich ook bezig met acteren... Hij is de songwriter van Mama's Don't Let Your Babies Grow Up To Be Cowboys en The Last Cowboy Song, die hij samen met Willie Nelson vertolkt. Mamas, don't let your babies grow up to be cowboys. Don't let them pick guitars and drive old trucks. Make them be doctors and lawyers and such Mamas, don't let your babies grow up to be cowboys Cause they'll never stay home and they're always alone Even with someone they love cowboy ain't easy to love and he's harder to hold. And it means more to him to give you a song than silver or gold. Budweiser buckles and soft faded Levi's, and each night begins a new day. If you can't understand him and he don't die young, he'll probably just ride away. Mamas, don't let your babies grow up to be cowboys. Don't let them pick guitars and drive old trucks. Make them be doctors, lawyers, and such. Mamas, don't let your babies grow up to be cowboys. Cause they'll never stay home and they're always alone. Even with someone they love. Cowboy loves smoky old pool rooms and clear mountain mornings. Little warm puppies and children and girls of the night. Them that don't know him won't like him, and them that do sometime won't know how to take him. He's not wrong, he's just different, and his pride won't let him do things to make you think he's right. Mamas, don't let your babies grow up to be cowboys. Don't let them pick guitars and drive an old truck Make them be doctors and lawyers and such. Mamas, don't let your babies. This is the last cowboy song. The end of voices sound sad as they're singing along Another piece of America's lost He rides a feedlot and clerks in a market On weekends selling tobacco and beer dreams of tomorrow surrounded by fences. But he'll dream tonight of when fences weren't here. He blazed the trail with Lewis and Clark, and eyeball to eyeball, oh, I back down. He stood shoulder shoulder with Travis in Texas and rode with the seventh when Custer went down. This is the last cowboy song, the end of a voices sound sad as they're singing along. Another piece of America's lost. Remington showed us how he looked on canvas, and Louis L'Amour has told us his tale. waving and me sing about him and wish to God we could have ridden his trail. This is the last. The old Jism trail is covered in concrete now. The end of and they truck them to market in 50 foot rigs. They blow by his marker, never slowing to read. Like living and dying was all sound sad as they're singing along. Another piece of America's lost. This is the last cowboy song. Jamie O'Hara heeft enorm geleden in de afgelopen maanden. Hij leidt niet langer. En daarvoor kunnen we allemaal dankbaar zijn. Hij zal in ons hart en in zijn songs voortleven. Met liefde en dankbaarheid aan al onze vrienden, online en offline, aldus Lola, zijn vrouw. I'm Living For You and Reasons I've Forgotten zijn prachtige songs van Jamie. Rest in Peace at Bruce en Jamie O'Hara. I used to be a hill raising, hard living son of a gun. I was always searching for the next bit of action or fun. I had the pedal to the metal each day. I was headed for an early grave, but that was long before you came to me. I'm living for you Every day of my life I wanna be by your side Each and every night Till the dawn's early light Everything has changed You take away my pain I got a reason to live It's the love that you give I'm looking for dawns early at night. Everything has changed. You take away heden. Sarah Jane Nelson en haar songs hebben iets in de country gebracht dat ik in lange tijd niet meer van een vrouwelijke artiest heb gehoord. Geloof, aanmoediging en kracht. Direct is een song van het fraaie album I'm Not Broken. and remembered what your mama said. cherry pie. Spotlight. Gezegend met de soepele hemelse stem zingt Brandon Lee de spreekwoordelijke sterren van de hemel. De begeleiding is puur akoestisch. Heerlijke country, folk en bluegrass. Met naast gitaar en bas hoofdrollen voor fiddle, banjo, mandoline en een enkele keer pedalsteel en cello. De John Deere H en Little Blue Eyed Dog zijn prachtige songs en terug te vinden op Prairie Love Letter. somewhere heeft heel wat pot gerookt en is er ook open en eerlijk over. Met Roll Me Up and Smoke Me When I Die tekent hij voor de uitsmijter van deze aflevering. Roll me up and smoke me when I die. And if anyone don't like it, look up in the eye. I didn't come here and I ain't leaving, so don't sit around and cry. Just sad and teary eyed. I get my wings and it's my time to fly.